Met een tocht door Athene werd een jongen van 15 herdacht die precies een jaar geleden werd doodgeschoten door de politie. Destijds keerden grote linkse groepen jongeren zich tegen de politie. Ook gisteravond liep het uit de hand. Gemaskerde jongeren bekogelden de politie met stenen en molotovcocktails, stichten brandjes en gooiden winkelruiten in. Niet alleen in Athene werd gevochten, ook in bijvoorbeeld Thessaloniki raakte de politie slaags met jongeren. De Griekse politie had al rekening gehouden met nieuwe onrust. Alleen al in Athene waren 6000 agenten op de been. Zo'n 300 mensen werden opgepakt en zo'n 20 mensen raakten gewond. Zo'n 60 kranten wereldwijd roepen vandaag op om de klimaatconferentie tot een succes te maken. Ze schrijven onder meer dat vooral inwoners van ontwikkelde landen hun levensstijl moeten veranderen. Er is maandenlang vergaderd over het gezamenlijk commentaar. Het feit dat wij het eens konden worden geeft hoop dat het de wereldleiders ook lukt, stellen de kranten. In Nederland doet de Volkskrant mee. In Irak kunnen begin volgend jaar toch verkiezingen worden gehouden. Het parlement heeft gisteravond een nieuwe kieswet goedgekeurd. Een eerdere versie sneuvelde door een veto van vicepresident Hashemi. Die vond dat de Soenieten te weinig zetels kregen. Daardoor konden de voor 16 januari geplande parlementsverkiezingen niet doorgaan. Hashemi is nu wel tevreden. En ook de vertegenwoordigers van de Shiiten en de Koerden kunnen met een nieuwe kieswet leven. De verkiezingen zijn nu voorzien voor 27 februari. Ze zijn een voorwaarde voor het vertrek van de Amerikaanse troepen. De Amerikanen willen zich in augustus terugtrekken uit het straatbeeld... Het is de bedoeling dat ze in 2012 helemaal weg zijn uit Irak. President Morales van Bolivia is met grote meerderheid herkozen. Uit exit polls blijkt dat hij bijna twee derde van de stemmen heeft gekregen. Links Morales mocht eigenlijk maar één termijn aanblijven. Maar vorig jaar werd de grondwet veranderd waardoor de Boliviaanse president herkozen kon worden. Het weer. Bijna overal droog, minimaal rond 6 graden. De komende dag eerst af en toe zon, s'avonds regen.